Citydijkers met het NOS Journaal. Palestijnse strijders in Israël zijn het eens over een wapenstilstand. Beide partijen hebben het bestand bevestigd dat over een half uur in moet gaan. Eerder op de dag berichten internationale persbureaus dat vanaf 7 uur vanavond een wapenstilstand in zou gaan. Maar na die deadline vuurden Palestijnse strijders nog raketten af richting het zuiden van Israël en Tel Aviv. Het geweld tussen Israël en de Palestijnse militante groepering Islamitische Jihad begon vrijdag. Sindsdien voeren beide partijen over en weer beschietingen uit. De Amerikaanse Senaat is akkoord gegaan met een omvangrijk investeringsplan van president Biden. De stem van vicepresident Harris maakte het verschil. Het voorstel werd met 51 stemmen voor en 50 stemmen tegen aangenomen. Het plan omvat investeringen van meer dan 700 miljard dollar... De helft daarvan gaat naar klimaatmaatregelen. De rest van het geld wordt gestoken in zorgverzekeringen... het verlagen van prijzen voor medicijnen... en het terugbrengen van het begrotingstekort. Het plan wordt gefinancierd door belastingen voor grote bedrijven te verhogen. De politie ziet een mogelijk verband tussen een dodelijk ongeluk in Lekkerkerk... en de vondst van twee doden in Zoetermeer. Gisteren kwam bij het ongeval in Lekkerkerk een man uit Zoetermeer om het leven... In zijn huis werden diezelfde dag twee doden gevonden. Volgens buurtbewoners zijn vrouw en zoon. De politie zegt dat een verband nog wordt onderzocht. Cuba krijgt hulp van Mexico en Venezuela om een grote brand in havenstad Matanzas te bestrijden. Die brand brak vrijdag uit in een olieopslag toen bliksem insloeg. De brand is nog altijd niet onder controle. Gisteren sloeg het vuur over naar een tweede olietank.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 Down in Jamaica they got lots of pretty women. Steal your money then they break your heart. Lonesome Sue, she's in love with old Sam. the fire into the frying pan. On and on, she just keeps on trying, and she smiles.